www.zfmzandvoort.nl touchy. Secret life. I walk up to the teller, I give her the letter. She gives me the loot, the bucket up lips, and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby. Is there some karmic G love thing happening here, baby?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 Marion Koekoek met het NOS Journaal. Bij de protesten in Libië zijn gisteren opnieuw tientallen doden gevallen. Alleen al in een ziekenhuis in de stad Benghazi zouden 35 lichamen zijn binnengebracht... De protesten in Libië zijn al dagen aan de gang. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in totaal meer dan 80 betogers doodgeschoten. De onrust in de Arabische wereld lijkt ook over te slaan naar Kuwait. Daar gingen zeker duizend mensen de straat op, voornamelijk immigranten die meer rechten eisen. De demonstratie werd door de politie neergeslagen. Of daar gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. Ook in Jemen en Bahrein is gisteren hard opgetreden tegen demonstranten. In Jemen vielen zeker drie doden, in Bahrein is sprake van tientallen gewonden. In het noorden van Afghanistan zijn drie Duitse militairen doodgeschoten door een Afghaanse collega. Dat gebeurde gisteren in de provincie Baghlan, een buurprovincie van Kunduz. De Afghaan begon na een patrouille om zich heen te schieten en raakte daarbij negen Duitsers. Drie van hen zijn in de loop van de dag overleden. De Afghaan werd tijdens een actie doodgeschoten. Minister Opstelten ziet niets in het idee van PVV-leider Wilders om rechters maar voor vijf of zes jaar te benoemen. In het tv-programma Pauw en Witteman zei Opstelten dat we leven in een land met scheiding der machten. Volgens de minister horen daar onafhankelijke rechters bij die voor het leven worden benoemd. Wilders vindt dat om de vijf of zes jaar moet worden getoetst of rechters wel zwaar genoeg straffen. Burgemeester Van der Laan wil alle moskito's uit Amsterdam weghalen. De apparaten moeten hangjongeren verjageren met een irritante zoomtoon die alleen jongeren kunnen horen. Volgens Van der Laan is de moskito discriminerend en zijn er betere middelen om overlast van jongeren tegen te gaan. Schaatster Martina Sablikova heeft gisteren in Salt Lake City haar eigen wereldrecord op de 5 kilometer aangescherpt. De Tsjechische was met een tijd van 6,42 honderdste bijna drie seconden sneller dan in maart 2007.